Jan van der Putten met het NOS-journaal. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem acht het mogelijk dat er later deze week een definitief akkoord ligt over de Griekse schuldencrisis. De nieuwe Griekse voorstellen bieden een opening naar een oplossing, zegt Dijsselbloem. Na afloop van een vergadering van de 19 ministers van Financiën uit de eurozone zei Dijsselbloem dat de geldschieters onmiddellijk aan de slag gaan. Het overleg tussen de regeringsleiders van de eurolanden van vanavond gaat gewoon door. De Egyptische journalist van Al Jazeera, die was vastgezet in Duitsland, is weer vrij. Duitsland is niet van plan om Abdel Mansour uit te leveren aan Egypte, zegt de nieuwszender. Mansour werd vorig jaar door Egypte bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel wegens marteling op het Tahrirplein. Zaterdag werd hij in Berlijn gearresteerd. Aangenomen wordt dat dat te maken had met een uitleveringsverzoek van Egypte. Minister Kamp draait de gaskraan de tweede helft van dit jaar nog verder dicht. Hij wil de winning voor dit jaar nu beperken tot maximaal 30 miljard kub. Dat kan hij doen vanwege een zachte winter en de aanwezigheid van een extra gasreserve, melden bronnen op het Binnenhof. Kamp schroefde eerder dit jaar de gaswinning terug van 39,5 miljard kub voor het hele jaar naar 16,5 miljard kub voor de eerste helft van dit jaar. Voor de tweede helft wilde hij nog geen beslissing nemen. Een paar honderd studenten en personeelsleden van het ROC Leiden hebben gedemonstreerd tegen een eventuele sluiting van de school. Morgen besluit de Tweede Kamer of de Geldkamer wordt dichtgedraaid. Minister Bussemaker wil de school met 9000 leerlingen ontmantelen en opleidingen onderbrengen bij andere mbo-scholen. De VVD, PVV en CDA zijn tegen dat plan en willen de school failliet laten gaan. ROC Leiden kwam in financiële problemen door dure nieuwbouw. Dan nog het weer, minder buien en meer opklaringen. Morgen nog wel bewolkt en koel, maximaal 16 graden.